Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Volgens UNICEF komen in Zuid-Soedan 3000 kindsoldaten vrij... die nu nog in handen zijn van een gewapende militie. De kinderen zijn tussen de 11 en 17 jaar... en ze hebben vreselijke dingen meegemaakt, zegt UNICEF. De organisatie schat dat vorig jaar zo'n 12.000 kinderen in Zuid-Soedan zijn ingezet om te vechten. De Tweede Kamer wil onder andere president Knot van de Nederlandse Bank horen over de steunoperatie vorige week door de Europese Centrale Bank. De Kamer wil daarvoor een hoorzitting. Knot stemde tegen de miljarden ingreep. De ECB kocht staatsleningen op in de hoop de economie te laten groeien en brengt meer geld in omloop. Onder meer het CDA wil weten wat daarvan de consequenties zijn voor spaarders en mensen die met pensioen zijn. Boeren in Friesland die getroffen zijn door de muizenplaag krijgen van de overheid geen schadevergoeding. Dat zei staatssecretaris Dijksma die op werkbezoek is in de provincie. Het zuidwesten van Friesland leidt al maanden aan een muizenplaag. Het ongedierte beschadigt grasland, waardoor boeren voor miljoenen euro's aan extra koeienvoer moeten kopen. Dijksma zegt dat ze geen geld heeft om de boeren te helpen. Ze wil wel meedenken en meehelpen aan andere oplossingen. Schoenenreus heeft uitstel van betaling aangevraagd, dat meldt Omroep Brabant. De winkels zijn dicht en de website is offline. Schoenenreus heeft duizend werknemers. Het is een van de grootste schoenenketens in Nederland. Het bedrijf heeft in 2013 alles een doorstart gemaakt met minder winkels en minder personeel. Dus problemen rond de sneeuwstorm in New York lijken mee te vallen. Uit voorzorg werd gisteravond het openbare leven platgelegd, maar er viel veel minder sneeuw dan werd verwacht, zo'n 10 centimeter. Wel geldt in New York nog altijd een algemeen rijverbod. En ook de metro's rijden niet. Het is daar nu ochtend. Het weer hier, wisselend bewolkt en af en toe zon. Vooral in het noordoosten buien en het wordt rond de 6 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest bij de ANWB de A16 van Breda naar Rotterdam staat bij de Drechttunnel 2 kilometer.